Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Opnieuw waren er in delen van Amsterdam elektriciteitsproblemen. Onder meer uit het centrum van de hoofdstad in de Jordaan en uit Oud-West... kwamen afgelopen avond meldingen van mensen waar de stroom was uitgevallen. Binnen 10 minuten waren de meeste problemen alweer opgelost, meldt netbeheerder Liander. Het is de tweede grote storing in de hoofdstad in twee dagen. Door een nieuwe staking van het Duitse treinpersoneel heeft de NS alle treinen naar Duitsland geschrapt. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. En dat duurt nog tot en met volgende week maandag. De vakbond en de Duitse baan kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe CAO. De twee partijen ruzien vooral over een salarisverhoging en een kortere werkweek. Twee weken geleden was er ook al een grote staking bij Duitse spoorwegen. Op meerdere plekken hebben zware windstoten voor schade gezorgd. Zo waaide in Oesgeest een boom om waarbij twee auto's beschadigd raakten. In Den Haag en Leiden werden stukken van een dak geblazen. Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door het lage drukgebied Josselin. De windstoten beginnen bij de kustprovincies... maar breiden zich in de loop van de nacht uit over de rest van Nederland. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het weer, veel wind dus en ook regen bij een graad of 12.